7 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ministers De Jonge en Grapperhaus overleggen met zes veiligheidsregio's... over mogelijke nieuwe coronamaatregelen. Die zouden gaan gelden in de regio's met de meeste besmettingen. Aan het digitale overleg doen de voorzitters mee... van de veiligheidsregio's Amsterdam-Amsteland, Rotterdam-Rijnmond... Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands-Midden. Er wordt onder meer gepraat over vroegere sluitingstijden voor de horeca... het beperken van de toegestane groepsgrootte binnen en buiten... en extra voorlichtingscampagnes gericht op twintigers... omdat in die groep de meeste besmettingen plaatsvinden. In de Tweede Kamer wordt bezorgd gereageerd op het bericht dat de GGD's niet zien in voorrang voor leraren en zorgmedewerkers bij coronatests. Trouw heeft een brief in handen waarin de GGD's schrijven dat zo'n voorrangsregeling niet past bij het beleid om besmettingsclusters gericht aan te pakken. Details over de regeling zouden juist deze week bekend worden gemaakt. Verschillende Kamerleden vroegen premier Rutte om een reactie, maar die wilde daar nog niet op ingaan. Premier Rutte heeft bij de algemene beschouwingen de Nederlandse rechtsstaat verdedigd... na de kritiek gisteren van PVV-leider Wilders. Die noemde het systeem corrupt en zei dat er willekeur heerst... omdat hij wel werd vervolgd en rapper Aquasi niet. Zonder op de voorbeelden in te gaan zei Rutte dat de kritiek niet terecht is. Hij noemde de rechtsstaat de bescherming van de individuele burger tegen de almacht van de overheid en de basis van onze democratie. Veel Kamerleden roffelden instemmend op hun tafeltjes. Werknemers van supermarktketen Deen krijgen een bonus van 10% over het afgelopen half jaar. Het familiebedrijf wil hen zo bedanken voor hun inzet sinds de corona-uitbraak. Deen heeft ongeveer 80 supermarkten, voornamelijk in Noord-Holland en Flevoland. Er werken ruim 9000 mensen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder, met minima tussen 6 en 10 graden. Morgen opnieuw zonnig, het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Yeah, yeah, yeah. I wonder when I love me is enough. Why am I always looking for a ride or only I'm gonna have for After all the times I went and messed it all up. All the times I went and messed it up.